Ze hoopt dat haar bezoek de relatie tussen de twee Korea's verbetert. Zuid-Korea benadrukt dat het bezoek aan Noord-Korea een privé-aangelegenheid is. Voor zover bekend is het de eerste keer dat Kim Jong-un zulk hoog bezoek heeft ontvangen. Hij wordt gezien als de opvolger van zijn vader. Burgemeester Wolfsen van Utrecht laat het OM een onderzoek instellen naar de mogelijke mishandeling van oud-profvoetballer Edu Nantlaal door twee agenten. De gehandicapte Nandlal zegt dat hij op kerstavond door agenten uit zijn busje is getrokken en daarna is geschopt en geslagen. Hij bracht de, cel in, de nacht in de cel door. De politie zou hem hebben beschuldigd van een inbraak. De man van Surinaamse afkomst was in 1989 een van de weinige overlevenden van de vliegramp met Surinaamse voetballers. Nandlal hield daar een dwarslesie aan over. De politie heeft laten weten dat ze na kerst in gesprek wil met Nandlal. In Alkmaar is een hondje door zijn baas met een stofzuigerstang doodgeslagen. De man en zijn vriendin waren eerste kerstdag langer weggebleven van huis dan gedacht. En bij thuiskomst bleek de hond in huis te hebben gepoept. Zijn baas ging door het lint en sloeg de hond zo hard met de stofzuigerstang dat het dier niet het, het niet overleefde. De man bedreigde ook zijn vriendin die het huis uitrende om hulp te halen bij familie. Toen het familielid arriveerde werd ook die belaagd. Tegen de man is proces verbaal opgemaakt en de hond is opgehaald door de dierenambulance. Het weer bewolkt met aan zee hier en daar zon. Aan de kust staat een matige tot krachtige zuidwestenwind.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 This Christmas, the fireside is blazing bright. We're tropics that I thought might heal the scars of a love burned out by silence and a marriage minus heart. And I call the kids on the telephone, say there's something wrong out here.